Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Twaalf subsidieregelingen van het ministerie van Landbouw... zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en biodiversiteit. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van de overheid... waar NRC over schrijft. Het gaat om subsidies die bijvoorbeeld tot intensivering van de landbouw... en schaalvergroting leiden... Dat is slecht nieuws voor de natuur, omdat daarmee het aantal gehouden dieren en de productie van bedrijven doorgaans toenemen. De onderzoekers wijzen op een regeling om Nederlandse boeren internationaal te laten concurreren. Dat hangt vaak samen met hogere productie om de prijs laag te houden. Van de ongeveer 300 Nederlanders die sinds 2012 naar Syrië en Irak zijn afgereisd met jihadistische bedoelingen... zijn er nog zo'n 100 in die regio. Het gaat vooral om volwassenen die zich aansloten bij terreurgroep Islamitische Staat. En een klein deel voegde zich bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië. Blijkt uit cijfers van de AIVD. Zo'n 100 uitreizigers zijn omgekomen. En ongeveer 90 keerden terug naar Nederland, zegt de inlichtingendienst. Het kadaster gaat de toegang tot de registers beperken. Vanaf volgende maand kan nog maar een beperkt aantal beroepsgroepen adressen op naam opzoeken... Andere zakelijke gebruikers moeten voortaan een aanvraag doen. Vorige maand bleek dat het afgeschermde deel eenvoudig was in te zien... waardoor kwaadwillenden adressen van rechters of politici konden opvragen. Patiënten die geopereerd worden door mannelijke chirurgen... hebben een hoger risico op ongeplande heropnames of ernstige complicaties. Ook lopen ze 25% meer risico om te overlijden... dan wanneer ze door een vrouw zijn geopereerd... Dat blijkt uit een onderzoek in Canada onder meer dan een miljoen patiënten. Een verklaring voor de verschillen hebben de onderzoekers niet. Het weer helder en het koelt af naar een graad of 15.